7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Staten erkennen de Golanhoogte als Israëlisch grondgebied. In Washington hebben president Trump en premier Netanyahu een verklaring ondertekend waarin dat staat. De Golanhoogten werden in 1967 door Israël veroverd op Syrië en later geannexeerd. De internationale gemeenschap heeft dat nooit erkend. Trump had vorige week al laten blijken dat hij daarin verandering wilde aanbrengen. Syrië noemt de erkenning een schaamteloze aanval op de Syrische soevereiniteit. De politie heeft de betoger aangehouden die zaterdag tijdens de antiracismebetoging in Amsterdam een bedreigende leus riep over Thierry Baudet. Het is een vrouw van 21 uit Nijmegen. De Amsterdamse politie zegt dat agenten de leus tijdens de demonstratie niet zelf hebben gehoord, maar dat ze in actie kwamen toen ze achteraf een filmpje ervan te zien kregen. De Amerikaanse minister Pompeo heeft gebeld met zijn Russische collega Lavrov... en hem aangesproken op de Russische militaire versterkingen in Venezuela. Gisteren landden in Caracas twee Russische vliegtuigen... vermoedelijk met militairen en materieel. We zullen niet leidzaam toekijken terwijl Moskou troepen stuurt... om president Maduro te helpen, zei Pompeo. Daarop zou Lavrov hebben geantwoord dat de VS volgens hem... een staatsgreep wil plegen in Venezuela. Een buschauffeur uit Meppel is vrijgesproken van een ongeluk... waarbij vorig jaar twee jongens uit de bus vielen. Ze waren na een avondje stappen in Meppel in de nachtbus gestapt. In een bocht verloren ze hun evenwicht en vielen ze tegen de deuren aan... die vervolgens opengingen. De jongens vielen op straat en raakten gewond aan hun hoofd. Het OM eiste geen straf, maar wilde wel dat de chauffeur schuldig zou worden bevonden. De rechter ging daar niet in mee, omdat onduidelijk is waardoor de deuren opengingen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het vanavond droog. De wind neemt wat af. Het koelt vannacht af naar 2 tot 6 graden. Morgen in het binnenland nog een bui. Er is ook wat zon. En het wordt dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog één file op de ring van Amsterdam. De A10 Noord en West richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens is de vertraging 10 minuten.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 En over het laatste gesproken, ik werd onlangs door mijn collega's van countrymusic.nl geattendeerd op deze formatie. Het is een project van Bart de Wim en Ariane Knecht. Het is Americana uit Nederland. Ze noemen zich Tip Jar en dit is Keep on Rolling. I am tired from of a good souls leaving town. And everybody keeps on smiling while walls are tumbling down. Change might be the answer when you're looking for a clue. You gotta know that every to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. He said he'd named him Rio, got him on the borderline. He's red just like the river, and he runs as free and wild. A good horse don't get no better, he can weather every mile. He said, Why don't you take him out past the lake and let him run? And you'll come to know that red turns to gold in a setting sun. It was running through his veins. And I'll never understand it. how he knew just what to do. In the shadows of the darkness, hell, you couldn't see the moon. And I don't believe that Rio could see each step he'd take. But sure as the rain, he finds his way to the riverbank. vast item in het tweede uur van Nashville is altijd de Nashville Spiegelplaat. Het origineel is uit 1980 en 18 jaar later werd het door een andere artiest op de plaat gezet. Eddie Rabbit maakte het origineel en Red Atkins maakte daar zijn eigen versie van. Je gaat twee keer luisteren naar Driving My Life Away. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Nashville Spiegelplaat. Well, the midnight headlights blind you on a rainy night, steep grade up ahead, slow me down, making no time.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 I don't care what anybody says about me. All the things they say are far beyond the truth. I just close the door. get close to you. I made sure no competition stood between us. A careful touch was all it took to make you see. And I worked so hard to make it stick together. and to get close to you. I did not care about collateral damage, and it worked out fine to get close to you. And it took a long time a lot of patience and a clever plan. Getting close to you, I did not care about the damage when it worked out fine. Getting close to you, and it worked out fine. Getting close to you. Ik kreeg van de week via info at Nashville Radio het nieuwe album van de Time String Band opgestuurd. Dat album heet Pretty Little Horses. De Time String Band maakte ooit muziek als achtergrond voor een documentaire, maar vond dat zo leuk dat ze toch als formatie verder zijn gegaan. Ze zijn met z'n vijfjes en ze maken bluegrass, time music, Americana en folk. Je gaat luisteren naar Your Baby Ain't Sweet Like Mine. Everybody's talking about the sweet nowadays, baby got it rolling like mine. Your baby is sweet like mine. Bakes the jelly rolls all the time. And when I'm feeling lonesome, I'm blue. My baby knows just what to do. Yes, sir. She even calls. She even calls me honey. She even lets me spend the money. Never had my baby put me at door. yes sir, she even calls me honey. She even lets me spend the money. uit Nederland. De all-time string band en Yo Baby Ain't Sweet Like Mine. En heb je nu zelf een nieuwe single uit en wil je die graag op de playlist van Nashville hebben? Stuur hem dan even op. Hè. Info at is het e-mailadres waar dat naartoe kan. We gaan verder met de formatie uit Washington. Scotia Road heet ze, en dit is Been a Long Time. Seems like it's probeer elke keer weer in een uitzending van Nashville een coverversie voor jullie te vinden van een popsong. Zo heb ik dit gevonden. De band heet Johnny Country en de Spits. En ze hebben het nummer Lady Marmalade van Label, wat in 1974 uitkwam, weer helemaal in een nieuw jasje gestoken. Ik zou zeggen, ga er eens naar luisteren. Hey big boy go, big boy soul, big boy flow, big boy hey, big boy go, big boy soul, big boy flow, big boy hey, big boy go, big boy soul, big boy flow, big boy hey, big boy go, big boy soul, big boy flow. There's a Betty Lou in Maine. I got a good old gal in Nashville. Man, I forgot her name, but not her figure. Ah, I remember that. Yeah, I'm a kiss dealing, wheeling, dealing up his time. But from where I sit, I don't believe you say I'm wasting mine. I'm moving faster than a Jimmy 8. And if you think I'm a losing time, you're running late. I got a pretty baby waiting back home for me. But there are six more towns to go Till I'm back in Tennessee and six more women. At least I know. Yeah, I'm a kiss stealing, wheeling, dealing, truck driving son of a gun. Oh, yeah. I got a steady little baby. No, I got six steady little babies. And they all waiting back in Tennessee. And do you know why? And that's cause I'm a kiss dealing. That's a kissing thief and a wheeling dealing and a truck driving son of a gun. I mean, tell. uit 1965. Dave Dudley en The Truck Driving Son of a Gun. Toch lekker hoor, die hele oude country muziek. Trisha Yearwood, ja, wie kent deze dame niet? Naast het feit dat zij de vrouw is van Card Brooks... heeft ze natuurlijk ook een glansrijke carrière in de country muziek. Ze maakte in 1991 haar debuut en dat deed ze met She's in Love with the Boy. En daarna hoor je Americana van Fussy and the Rust Belts en Ship of Fools. watching the chickens peck the ground. There ain't a whole lot going on tonight in this one horse town. Over yonder, coming up the road in a beat up Chevy truck.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 Je gaat achter elkaar luisteren naar No Matter What en daarna Rivers. Dit is het Nashville Spotlight-album. There was a time way on back. I thought I had my whole life figured out. If anybody asked, I made up my mind.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 And if I was a cowboy, I'd just throw some blue jeans on. I'd be somewhere on a dance floor. I'd already be Dat was Stephanie Quayle en zij vroeg zichzelf af hoe het zou zijn als zij een cowboy zou zijn. If I was a cowboy. In 1969 zette Kenny Rogers het volgende nummer op de plaat. Hij is niet degene die het origineel heeft uitgebracht, want dat deed Waylon Jennings in 1966. Maar de versie van Kenny Rogers werd een hele grote hit. Here's Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Ruby, don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. still need some company. It's hard to love a man whose legs have been paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, really, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Ruby, don't take your love to town. Oh, Ruby. God's sakes, turn around. Ik weet niet of de luisteraars zijn die het programma Alaska Last Frontier kennen. Als je dat programma kent, dan weet je dat het gaat over de families Kilcher. En dan wel over de families van Otto en van Eds Kilcher. Eds is de vader van Jewel en dat is een country zangeres. Jawel, de country fans onder ons kennen haar natuurlijk allemaal. Ze heeft samen met Merle Haggard heeft zij een duet opgenomen en dat heet That's the Way Love Goes. En dit was het weer voor vandaag. Wat voor deze week zelfs. Nashville is volgende week weer bij je terug. Ik zeg bedankt voor het luisteren luisteren. En graag tot volgende week. Bye bye. I've been throwing horseshoes over my left shoulder. I've spent most all my life searching for that four leaf clover. Yet you ran with me, chasing my rainbow. And honey, I love you too. That's the way love goes. That's the way love goes, babe. That's the music God made for all the world to sing. It's never old, it grows. Losing makes me sorry. Well, now, honey, don't worry. Well, don't you know I love you too? That's the way love goes. makes me sorry. You say, honey, now don't worry. I love you too.